Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat voor nieuwe coronaregels komen er? Het kabinet gaat daar de komende dagen over nadenken... want het wordt veel te snel te druk in de ziekenhuizen met coronapatiënten. Demissionair minister De Jonge vindt dat we moeten voorkomen... dat ziekenhuizen straks moeten beslissen voor wie er plek is en voor wie niet. Selectie aan de poort van het ziekenhuis gaan we niet doen. Dat is een brug die we in ieder geval niet over kunnen. En als we zeggen dat is een brug die we in ieder geval niet overgaan, dan zullen we bereid moeten zijn om ofwel de meer generieke maatregelen te treffen, ofwel meer specifieke maatregelen te treffen die juist ongevaccineerden beschermen. Onvermijdelijk. Woensdag komt het OMT met een advies. Volgende week dinsdag is er dan een persconferentie. Een oud-officier die met een pinpas van zijn baas naar de seksclub ging... krijgt een taakstraf van 160 uur. Hij betaalde jarenlang privézaken met het geld van zijn werk. Zoals de bezoekjes aan de seksclub dus, maar ook kleding, vliegtickets en de bruiloft van zijn dochter. Het gaat om een bedrag van 12.000 euro. De zeespiegel in Nederland stijgt harder dan verwacht. Mogelijk niet met 1 meter, maar met 1,20 meter, 20, waarschuwt het KNMI. Het Weerinstituut denkt dat het vooral in de steden nog warmer wordt... en dat er vaker problemen zullen zijn door droogte, vooral in het voorjaar. De Belangenclub van Schoonmakers is boos, want steeds meer schoonmakers moeten voor ze aan het werk gaan hun corona-QR-code laten zien. En dat mag helemaal niet, zegt de Belangenclub bij BNR. Ja, wij, merken in de praktijk dat opdrachtgevers eh, vragen eh, wij die eigenlijk voor hun eigen bedrijf hebben geregeld eh, of vanwege de wetgeving moeten vragen om een coronapas aan bijvoorbeeld bezoekers. dat zij die lijn ook doortrekken naar de toeleveranciers, waaronder schoonmaak, loodgieten, de bouwvakken, et cetera, die in het pand moeten zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld als school, schoonmakers aan de slag willen in een theater, hotel of restaurant... waar je dus als bezoeker wel een QR-code moet laten zien. Andere belangenclubs vinden het een grijs gebied en willen dat het kabinet er duidelijker over is. Het weer nog, ook vanavond op veel plekken regenachtig. In het westen is er plaatselijk zelfs kans op hagel en onweer. Morgen vooral in het oosten nog kans op een spatje regen. In het westen is regelmatig de zon te zien. Het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam staat file tussen naar de Vesting en Blarikum 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 richting Zaanstad vanuit Amsterdam tussen het Koenplein en Knopend Zaandam 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Sloterdijk en Knopend Koenplein 3 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A10 tussen de afrit Volendam en Amsterdam Tuindorp Oostzaan. Daar staat nog 3 kilometer file richting Zaanstad. Het oponthoud daar is 10 minuten. En de N247 Amsterdam richting Hoorn bij Broek in Waterland 5 kilometer.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 En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl slash woonverzekering. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Vanwege de uitbraak zijn twee basisscholen in Wommelgem gesloten. De arbodiensten maken zich zorgen over het stijgend ziekteverzuim onder werknemers. Het percentage was in augustus net onder de 4. Nu is het 4,2 procent. Personeel met een snotneus moet thuis blijven om besmettingen te voorkomen, zeggen de arbodiensten. Vanwege het harde werken tijdens de coronapandemie krijgen iets meer dan een miljoen zorgmedewerkers dit jaar een zorgbonus. Het gaat om zo'n 385 euro. Het weer vanavond in het westen buien met kans op hagel en onweer. Vannacht is het 9 graden.